Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de stad Kharkov in het noordoosten van Oekraïne worden opnieuw zware beschietingen gemeld. Volgens het Oekraïense leger is daar een Russische aanval afgeslagen. Het is niet te controleren of dat klopt. Op sociale media zijn beelden te zien van wat wordt omschreven als zware bombardementen op Kharkov. Om die stad in de buurt van de Russische grens wordt al dagen gevochten. In de buurt van de hoofdstad Kiev zijn volgens berichten twee grote explosies geweest. De ontploffingen waren op zo'n 20 kilometer ten zuiden van de stad. Bij een bombardement zou een oliedepot zijn geraakt en daarna zou brand zijn uitgebroken. De burgemeester van Kiev zei dat het een zware nacht zou worden voor de Oekraïense hoofdstad. Het Westen zet een aantal Russische banken uit het internationale betaalsysteem SWIFT. Dat is onderdeel van een nieuw sanctiepakket van de EU, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Door die maatregel wordt het voor de Russische banken heel ingewikkeld om internationale betalingen te doen. De sanctie moet het land verder isoleren. Oekraïne zegt het Westen dankbaar te zijn voor de nieuwe financiële maatregelen. Ander nieuws. Noord-Korea heeft vermoedelijk opnieuw een ballistische raket afgeschoten, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Voor zover bekend is het de eerste Noord-Koreaanse rakettest van deze maand. In januari waren er zeven testen, meer dan in heel 2021. Noord-Korea wil met de lanceringen vermoedelijk druk zetten op het Westen... om de onderhandelingen over de sancties weer op te starten. Economisch gaat het erg slecht met het land. Voetbal. In de eredivisie heeft Cambuur afgelopen avond met 2-1 gewonnen van Fortuna Sittard. FC Groningen won met 1-0 van Willem II. En Heracles was met 2-0 te sterk voor PEC Zwolle. Het weer. Het is helder en in het binnenland gaat het 2 tot 3 graden vriezen. Lokaal is kans op wat mist.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 Gekke meisjes voelen dit club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Get it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen Ze wordt heter, op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten. Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond je leggen zit strak en trek je poenie lippen samen. Immoralen doen het anders, het moet nat en vies zijn. Beuk, lekker staan, kan hij zwaai. Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn. Voor de rest, laat het nat en vies zijn. Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit.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 Oh, oh, Ze wil mij, jij, ja Oh, Ze wil mij, jij, ja. Ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Nee, ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben.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 We have some kids and built our dream house. We're eating dinner, so we're saying grace. Without the light, we wouldn't find our way. How are we standing from misery to this now? Cause we've been stranded tempted to scream in this out loud. All we wanted was a place to feel like home. That's why we parted from our ways to heal our souls small town miserable man that does what he can. I'm a small town miserable man that does what he can.